van 1 uur. Herman Vriend Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte zijn komende week in België bij de herdenkingen van het busongeluk in Zwitserland. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Woensdag is er een herdenking in Lommel waar veel slachtoffers op school zaten. Een dag later is er een herdenkingsdienst in Leuven, vlakbij Heverlee. De andere leerlingen die in de verongelukte bus zaten komen uit die plaats. Bij het busongeluk dinsdag in Zwitserland vielen 28 doden, onder wie zes Nederlandse kinderen. De kalkoenen van het bedrijf in Limburg, waar gisteren het vogelgriepvirus is aangetroffen, worden vanmiddag geruimd. De bijna 43.000 dieren worden in hun stal vergast. Waarschijnlijk is er sprake van een milde variant van het griepvirus. In de omgeving van het bedrijf in Kelpen-Oler geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en pluimveemest. Vogelgriep is een extreem besmettelijke ziekte. In zeer zeldzame gevallen kunnen mensen het ook krijgen. Het afgelopen jaar is in Nederland vier keer vogelgriep geconstateerd. Onder meer op de Veluwe en in Zeeland en in Flevoland. In Duitsland kiezen het parlement en vertegenwoordigers van de lokale parlementen vandaag een nieuwe president. Het is vrijwel zeker dat de partijloze Joachim Gauck gekozen wordt. Zijn kandidatuur wordt niet alleen gesteund door de SPD en de Groenen, maar ook door de regeringspartijen CDU en CSU. De 72-jarige Gauk is de opvolger van Christian Wolff, die stapte op vanwege een corruptieschandaal. Duizenden christenen hebben zich in Cairo verzameld om de laatste eer te bewijzen aan de koptische paus Shenouda III. Hij overleed gisteren op 88-jarige leeftijd. Het lichaam van Shenouda is te zien in de koptische kathedraal in Cairo. Waarschijnlijk is zijn uitvaart dinsdag. Shenouda was ruim 40 jaar de leider van de kopten, de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten. Het weer vanmiddag bewolkt, maar ook af en toe zon. Er kan verspreid over het hele land zo nu en dan een bui vallen.